zo'n 70 kilometer uit de kust. Het is onduidelijk hoe lang die boot al op zee dreef. De lichamen zijn in verre staat van ontbinding. Daardoor is het moeilijk om de lichamen te identificeren. Mogelijk gaat het om migranten die onderweg waren naar de Canarische eilanden. Tienduizenden mensen zijn het zuiden van Libanon ontvlucht na de aanhoudende aanvallen van Israël. Er staan lange files naar het noorden van het land. Sinds afgelopen ochtend voert Israël onophoudelijk luchtaanvallen uit. Volgens Israël gaat het om doelen van Hezbollah... waarbij zeker 274 mensen zijn omgekomen... onder wie kinderen en hulpverleners. Meer dan duizend mensen raakten gewond. De in opspraak geraakte Bert Huisjes gaat toch weer aan de slag als bestuurder van Omroep WNL. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Raad van Toezicht van de Omroep die beslissing neemt. De vorige keer was anderhalve week geleden, maar die beslissing zorgde voor zoveel kritiek van de medewerkers dat de Raad zich opnieuw over de kwestie boog. Ook nu zorgt de beslissing voor onrust bij het personeel. Bert legde in maart zijn werk tijdelijk neer... na berichten over een angstcultuur bij WNL... die met name door hem zou zijn veroorzaakt. Poolse scholen hebben dit schooljaar plek moeten maken... voor tienduizenden Oekraïense scholieren. Het gaat om vluchtelingen die al langer in Polen zijn... maar tot nu toe Oekraïens onderwijs kregen... online of op speciale scholen. Door nieuwe regels moeten de kinderen de Poolse schoolbanken in... Oekraïne is niet blij met de nieuwe wet. Het land vreest dat gevluchte burgers niet meer zullen terugkeren als ze zich te veel aanpassen in een ander land.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 I get those goosebumps every time, yeah When you're not around When you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah 713 Through the 281, yeah, I'm riding Why they on me? I'm flying, zipping low key. I'm zipping low key in Onyx, mine rider. When I'm pulling up right beside you, pop star Lil Mariah. When I text, kick game wireless. Throw a stack on the Bible. Never Snapchat or took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas.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 So I'm looking for a man who's got some money in his hand. Cause nothing from nothing, nothing. Leave for nothing, nothing. You got to have something if you wanna be with me. Oh, life is too serious. Love's too mysterious.